Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Volgens de gouverneur van de staat Espirito Santo zijn het de zwaarste overstromingen in 90 jaar. Lokale media melden dat 50.000 mensen hun huis zijn ontvlucht. Door overstromingen verwoesten huizen, wegen en bruggen. Veel steden zitten zonder stroom en drinkwater. Helikopters en trucks van het Braziliaanse leger zijn met hulpgoederen op weg naar het getroffen gebied. Twee Turkse ministers zijn opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Het zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en die van Economische Zaken. Hun zoons werden vorige week met 22 anderen opgepakt. Ze zouden hebben gesjoemeld met de aanbesteding van overheidsopdrachten. Premier Erdogan verzette zich tegen de arrestaties en noemde het corruptieonderzoek een smerige zaak. Volgens Erdogan zijn de beschuldigingen ongegrond en alleen gericht op het ondermijnen van zijn regering. Politieagenten die bij het onderzoek waren betrokken zijn door hem ontslagen of overgeplaatst. De agenten worden beschuldigd van machtsmisbruik. In Venhuizen, in de buurt van Enkhuizen, is een partycentrum afgebrand. Toen de brand uitbrak was er niemand binnen. In het pand is asbest verwerkt. Een deel daarvan is op de weg terechtgekomen. De omgeving van het partycentrum is daarom afgezet. In de buurt staan drie huizen, die zijn ontruimd. En ook een bedrijfspand waar zo'n 30 mensen waren is ontruimd. De bewoners en werknemers zijn opgevangen in het gemeentehuis. Hoe de brand in Venhuizen is ontstaan is nog onduidelijk. Het weer. Vandaag is het eerst bewolkt. In het westen zijn er ook al opklaringen. Maar in het noordoosten kan het nog wat regenen. Vanmiddag nog een enkele bui. Verder op de meeste plaatsen droog en wat zon.